Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Afrika zijn de afgelopen dagen zeker 70 mensen omgekomen door overstromingen. Die zijn veroorzaakt door de tropische storm Anna. De meeste doden vielen op Madagaskar, dat als eerste met de storm te maken kreeg. 130.000 mensen moesten daar een veilig heenkomen zoeken. In Mozambique worden 18 doden gemeld. Daar zijn duizenden huizen verwoest en hebben tienduizenden mensen hulp nodig... In Malawi kwamen 11 mensen om door het noodweer. Gemeenten en provincies gebruiken regelmatig stikstofrechten van gesloten bedrijven om bouwprojecten te laten doorgaan. Deskundigen zeggen in NRC dat deze constructie in strijd is met de wet. Sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State in 2019 moeten overheden eerst ergens uitstoot terugdringen voor ze kunnen bouwen. Daar wordt volgens NRC creatief mee omgegaan. Zo gebruikt de provincie Noord-Holland de stikstofruimte van een fabriek die al 20 jaar dicht is. Nederland krijgt waarschijnlijk een miljard euro minder Europese coronasteun dan verwacht. Dat schrijft minister Kaag van Financiën aan de Tweede Kamer, meldt het ANP. Nederland gaat nu uit van 4,7 miljard euro in plaats van 6 miljard het bedrag valt lager uit doordat de Nederlandse economie uiteindelijk minder last had van de coronacrisis dan werd verwacht. In juni wordt het definitieve bedrag aan Europese coronasteun bekend. De, Nederlandse ambassade in Nairobi waarschuwt landgenoten in Kenia voor een mogelijke terreuraanslag op westerse doelen en burgers. Ambassades van andere Europese landen komen met een soortgelijke waarschuwing. waarschuwing. De informatie over de mogelijke aanslag is volgens de Nederlandse ambassadeur afkomstig van Frankrijk. Dat land noemt hotels, restaurants en winkelcentra als mogelijk doelwit. Het weer, droog en opklaringen. De temperatuur ligt net boven het vriespunt. In de ochtend af en toe zon, in de middag meer bewolking en in de avond kans op wat regen.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 Mhm. real, bad girl, ja, ze showed confidence. Maar ik laat geen sporen achter, no evidence. Geen 50 cent, maar zo vang mijn many men. Geen, geen 50 cent, maar zo vang mijn many men. Real, bad girl, ja, you showed confidence. Maar ik laat geen sporen achter, no evidence. Geen 50 cent, maar zo vang mijn many men. Geen, geen 50 cent, want ze fuck met Echo Bulls. Ik kan prikken als ik wil, AstraZeneca. AstraZeneca. Ben met Monica, anders van met Latifa.